Volgens ING tanken we minder vaak bij dure pompen langs de snelweg. We tanken volgens de bank wel even vaak. De NAVO-landen overleggen sinds vanochtend over de oorlog in Oekraïne. Welkom to this extraordinary NATO uh, summit. Uh, we gather at the critical time for our security. De hoogste baas van de NAVO was dat. Hij verwacht dat de landen extra geld vrijmaken voor hun leger. En dat er meer troepen naar landen gaan die grenzen aan Oekraïne, zoals Hongarije, Slowakije en Roemenië. Namens ons land is premier Rutte bij de top. De Belgische voetbalclub Antwerp raakt een van zijn sponsoren kwijt. Het heeft te maken met Mark Overmars, die daar benoemd is tot technisch directeur. Zes weken geleden werd hij nog ontslagen bij Ajax... en zou grensoverschrijdende appjes en dickpics hebben gestuurd naar vrouwelijke collega's. De Belgische omroep VRT heeft een verklaring van de sponsor gelezen. Het gaat om HR-bedrijf Select Group, een van de elf grote sponsors van de club. De aanstelling van Overmars druist in tegen de waarden en normen van ons bedrijf, staat in een mededeling. En de uitvinder van de gifjes is overleden. Steven Wilhite bedacht die bewegende digitale plaatjes zonder geluid 35 jaar geleden. Hij werkte destijds voor een Amerikaanse internetprovider en wilde iets doen aan alle saaie, kale websites. Met de bewegende plaatjes werden die sites ineens een stuk boeiender. Zonder hem waren de dansende banaan of de in de bosjes verdwijnende Homer Simpson er niet geweest. Wilhite overleed vorige week aan corona. Hij was 74. Het weer volop zon, op veel plekken een graad of 19 vanmiddag. Alleen langs de kust blijft het wat koeler. Morgen begint de dag koud en op sommige plekken ook grijs. Later opnieuw overal zon en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die niet zo heel veel vertraging veroorzaken. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Holendrecht. En je hebt ook 5 minuten vertraging bij industrieterrein Boekelermeer op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tot zover de verkeersinformatie. We hebben ook iets nieuws.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 I wanna rock you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Shaka let me rock it, let me rock it, Shaka Let me rock it, it's all I wanna do. Shaka let me rock it, let me rock it, Shaka Let me rock it, I feel for you. Shaka would you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arm, let me feel you with my tongue, you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna you, Shaka, you make me wanna scream. Feel for you. kleine the beat Cause river in the wild. But now I'm looking, now I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter, shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, better, ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. let it ring, ring, ring. Church bells, let ring, ring, ring. Angels going to sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. a change till I'm finally left with an age.